Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In heel Nederland is de jaarwisseling gevierd. Vanwege de harde wind waren op verschillende plaatsen in het land vuurwerkshows afgelast of aangepast. Het nationale aftelmoment bij de Hofvijver in Den Haag ging wel door, net als de nationale vuurwerkshow in Rotterdam. In Arnhem zijn acht jongeren gewond geraakt toen het balkon waar ze op stonden instortte. Ze stonden oud en nieuw te vieren en maakten een val van ruim drie meter. Het gebeurde in de boulevardwijk nabij het centrum van Arnhem. Alle gewonden zijn ter plekke behandeld. Bij de oud en nieuwviering in de Schilderswijk in Den Haag is een cameraman van RTL Nieuws met vuurwerk bekogeld. Volgens de politie heeft de cameraman zijn oren laten controleren in het ziekenhuis en heeft hij aangifte gedaan van mishandeling. De hoofdprijs van de oudejaarstrekking van de staatsloterij is gevallen in de provincie Noord-Brabant. De prijs van 30 miljoen euro viel op een heel lot. Op de Noordzee is een chemicaliëntanker tegen een booreiland gevaren. Volgens de kustwacht zijn het schip en het productieplatform flink beschadigd... maar is er geen lekkage en is er niemand gewond geraakt. De aanvaring gebeurde op zo'n 25 kilometer van Julianadorp. Het booreiland is overigens onbemand en wordt niet meer gebruikt. De tanker was onderweg van Antwerpen naar Malmö. Het is niet duidelijk of het schip verder kan varen. In het westen van Costa Rica is een klein vliegtuig neergestort. Bij de crash zijn tien Amerikaanse toeristen en twee bemanningsleden omgekomen. Het vliegtuigje verongelukte door nog onbekende oorzaak in bergachtig gebied en vloog daarna in brand. Het weer. Er trekken een paar buien over met kans op hagel en onweer, maar ook af en toe opklaringen. Verder staat er een stevige zuidwestenwind. Aan zee soms stormachtig met flinke windstoten. Minima vannacht rond 6 graden. In de vroege ochtend neemt de wind wat af. Overdag soms zon en enkele buien, later ook langere tijd regen. Het wordt een graad of 8.